Mark Hokken met het NOS-journaal. Rusland wil in oktober beginnen met het inenten van de bevolking tegen het coronavirus. Doktoren en leraren worden als eerste gevaccineerd, zegt de Russische minister van Volksgezondheid. Het Russische vaccin is ontwikkeld door een vrij onbekend instituut samen met het ministerie van Defensie. Over de werking is niet veel bekend. Het zou een maand lang zijn getest op 38 mensen en daaruit zou blijken dat het veilig is. Als het vaccin werkt zijn de Russen de eerste die een middel tegen het coronavirus hebben. Bij een autosloperij in Hogeveen in Drenthe woedt een grote brand. Zwarte rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Een veiligheidsregio Drenthe heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden en uit de buurt te blijven. Gisteren was er ook een grote brand bij een autosloperij. Dat was in Duiven in Gelderland. De zoekactie naar de vermiste zwemmer bij Monster heeft tot nu toe niets opgeleverd. Gisteravond raakten drie tieners bij de zandmotor in problemen door de sterke stroming. Twee zwemmers werden uit zee gehaald en het zoeken naar een derde, een jongen van 15 uit Den Haag, werd vanochtend hervat toen het licht werd. De reddingsbrigade is inmiddels gestopt en richt zich nu weer op badgasten. En de politie zoekt wel door. De kustwacht vliegt over het gebied. Jan Nagel is gekozen tot nieuwe voorzitter van 50PLUS. Tijdens een digitale ledenvergadering kreeg hij de meerderheid van de leden achter zich. Nagel is oprichter en erevoorzitter van de oudere partij. Hij is de opvolger van Geert Dales, die na weken van intern geruzie opstapte bij 50PLUS. Die onrust leidde ook tot het vertrek van Henk Krol, jarenlang het boegbeeld van de partij in de Tweede Kamer. Hij begon een nieuwe partij, de Partij voor de Toekomst. Het weer, periode met zon en bijna overal droog. Het wordt maximaal 23 graden op de Wadden tot 30 in Limburg.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 En ehm, ja, het is oorspronkelijk geschreven door Merle Haggard. Eh, daar komt het origineel vandaan. Eh, na het grote succes van de Tumbleweeds hier in Nederland deed Ina Masseurs, de zangeres van de Tumbleweeds, het nog een keertje eh, voorzichtig over. Samen met Jimmy Lawton, een Amerikaan die zijn grootste gedeelte van zijn leven hier in Nederland Nederland heeft gewoond en hier ook eh, redelijk wat leuke succesjes op zijn naam had staan. Dit is nogmaals Somewhere Between said. af dan. Altijd zo fijn als artiesten dat doen. Dat was John Michael Montgomery op National Legends. We hebben weer een duik gedaan in onze 78 toeren collectie en daaruit kwam deze plaat uit 1945 van Jack Cutry. Dit is de Oklahoma Hills. since I wandered from my home in those Oklahoma hills. started making Norton Old Slewfoot op Nashville Legends. Hebben we eigenlijk al wat gedraaid van Jim Briefs? Nee, nog niet. Nou, wordt de hoogste tijd. Dit is... Just walking in the rain Just walking in the rain Just walking in the rain Getting soaking wet Torturing my heart by trying to forget. Trying to forget. Just walking in the rain, so alone how we met. Knowing things have changed, somehow I can't forget. Nashville Legends Million Seller. niet, deze plaat kent iedereen. Dat was John Denver en Take Me Home Country Road. En daar zijn ook zoveel verschillende uitvoeringen van. Die ga je ongetwijfeld in de komende weken nog wel een paar keer eh, voorbij horen komen in een andere versie. Wij gaan naar Bobby Helms en die heeft het over zijn Special Angel. Angel, Angel. een mailtje van Kees uit Rotterdam op info.nationalradio.nl. En die had vorige week geluisterd en zegt van... Goh, wat leuk dat jullie uh, Chad Atkins draaiden met eh, een leuke instrumentale. Nou, voor jou deze van Dwayne Eddy met Fireball Mail. En we gaan proberen elke week er wel wat leuks instrumentaals tussendoor te douwen... In de, uit de oude country hoek. De volgende plaat die is van Siwi McCall. En die heet Convoy en komt uit de gelijknamige film. Een cultklassieker uit de jaren 70 over een trucker. En zijn 27 MC bakje die die van alles meemaakt en in een convoy belandt. En uh, alles wat de wet verboden heeft zo'n beetje gaat doen. Hier is Convoy. Oh, breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on.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 I says, Pigpen, this here's a rubber duck. We just ain't a-going to pay no toll. So we crashed the gate doing 98. I says, let them truckers roll 10-4. off your glass for loving you. Crazy for thinking. Nelson, dit Crazy. En in 1962 had Patsy Cline er een hele grote hit mee... en stond eh, maar liefst een tijdje op nummer 2 in de countrylijsten. Wij gaan naar de Browns. Dit is Tragic Romance. a double take out on the interstate when I saw her making eyes at me. So I followed her down to Clubhouse Drive past the pool and the 18th green. And in the parking lot I said it's mighty hot. Maybe I could buy you a beer. She said I'm glad you asked but I'll have to pass cause only members are allowed in here a member of the country club. Country music is what I love. I drive an old Ford pickup truck. I do my drinking from a Dixie magazine to go bouncing around in a beat up truck with a man in wore out jeans. It's five o'clock before Friday night. And here's where the fun begins. So don't worry about your reputation, cause you can tell all your friends. And I'm a member of the country club. Country driving old Ford gaat nog steeds eh, als een speer. Travis Tritt, zijn nieuwe album komt binnenkort uit. Maar dit was uit eind jaren 80 de Country Club. Wij kregen een mailtje van Wilma de Boer uit Ermelo. En zij vroeg of dat wij als eh, Country Legends ook wat zouden willen doen aan de Jodel Country. Nou, natuurlijk. U vraagt en wij draaien. Dus eh, heb jij ook zo'n verzoek? Geen enkel probleem. Info at Dit is Jim Silvers en de Cannonball Jodels. funny. <laughs> <laughs> if he ever leaves you blue, just remember I love you and I'll be there. Freddy Fender en Till the Next Teardrop of Fall. Wij gaan naar Ray Stevens, die vertelt ons een verhaal wat er gebeurt als je zondags in de kerk een eekhoorn loslaat. Huh? Well, when I was a kid, I'd take a trip every summer down to Mississippi to visit my granny and her antebellum world. I'd run barefooted all day long, climbing trees free as a song. And one day I happened to catch myself a squirrel. Well, I stuffed him down in an old shoebox and punched a couple holes in the top. When Sunday came, I snuck him into church. I was sitting way back in the very last pew, showing him to my good buddy Hugh when that squirrel got loose and went totally berserk. Well, what happened next is hard to tell. Some thought it was heaven, others thought it was hell, but the fact that something was among us was plain to see. As the choir sang I Surrender All, the squirrel ran up Harv Newland's coveralls, and Harv leaped to his feet and said, Something's got a hold on me. Yeah! The day the squirrel went berserk in the first self-righteous church in that sleepy little town of Pascagoula. It was a fight for survival that broke out in revival. They were jumping pews and shouting, Hallelujah! hit the aisles dancing and screaming. Some thought he had religion, others thought he had a demon, and Harv thought he had a weed eater loose in his Fruit of the Looms. He fell to his knees to plead and beg, and the squirrel ran out of his breeches leg unobserved to the other side of the room. All the way down to the Amen pew where sat Sister Bertha Better Than You, who'd been watching all the commotion with sadistic glee. You, you should have seen the look in her eyes when that squirrel jumped her garters and crossed her thighs and she jumped to her feet and said, Lord, have mercy on me. As the squirrel made laps inside her dress, she began to cry and then to confess to sins that would make a sailor blush with shame. She told of gossip and church dissension, but the thing that got the most attention was when she talked about her love life. And then she started naming names. The day the squirrel went berserk in the first Baptist church in that sleepy little town of Pascagoula. It was a fight for survival, that lookout in revival. They were jumping pews and shouting, Hallelujah. Well, seven deacons and the pastor got saved, and $25,000 got raised, and 50 volunteered for missions in the Congo on the spot. And even without an invitation, there were at least 500 rededications, and we all got rebaptized, whether we needed it or not. Now you've heard the Bible story, I guess, how he parted the waters for Moses to pass. all oh, the miracles God has wrought in this old world. But the one I'll remember till my dying day is how he put that church back on the narrow way with a half-crazed Mississippi squirrel. The day the squirrel went berserk in the first self-righteous church in that sleepy little town of Pascagoula. It was a fight for survival that broke out in revival. They were jumping pews and shouting hallelujah. The day the squirrel went berserk in the first self. Church in that sleepy little town of Pascagoula. You luistert naar Nashville Legends. De volgende eh, plaat is een echte pop evergreen geworden en is in heel veel verschillende versies uitgebracht. Onder andere van de Blue Diamonds, Paul Enka, The Mighty Sparrow, Neil Diamond, Ike Tina Turner, Cliff Richard, The Cats, Jerry Lee Lewis. Eh, we hebben het over Dolly Parton, Jan Keizer, Michael Bublé, Bruce Springsteen en nog veel, veel, veel meer. Wij draaien de versie van Emmy Lou Harris en we hebben het over de plaat Save the Last Dance for Me.